thank you zagen net een, uh, een reclame voor lollies. En die zaten in een soort sigarettendoosje. En er stond op, sucking relaxes. Enjoy the little things in life. Nee, eh, nee nog niet. Jij ook dit kopje koopt. Weet we het weer? Suiker. geweest. En? Waarom ben je dan niet zo bruin geworden? Het was er een reuzenfeest. feest. Hebben eh, Omdat ik veel in de auto heb gezeten, rondgereden. En? Mooie plekjes gevonden? Ja, mooie, mooie dorpjes. Vissersdorpjes, weet je, met uh, haventjes en bootjes. Mooie reclamevoeringen. Guus ook iets te zien? Ik heb veel, nee, niks doen. Veel onscherpe films gemaakt. dat versta toch echt niet daar hè? Veel onscherpe films gemaakt, zeg ook. Ja, zit nu Ja, maar die, die, die heb ik ook. Nee, maar ik ga wel veel filmpjes op de site Slim en Slam, Dunking Micros Splash in Coffee. Dunkin' Bagels. Dunkin' Bagel. Dunkin' Bagels. Dunkin' Bagels. Dunkin' Bagels. Dunkin' Bagels. Splash in, in the coffee. coffee. Duncan Bagels. Duncan Bagels. Splash in the coffee. Gratis Samsung L voor slechts, gratis voor slechts 23 euro ja, precies. Die advertenties zie je steeds vaker. Het is gratis, maar je moet wel zo betalen. Ja. Je krijgt tegenwoordig heb je ook abonnementen en dan krijg je gratis 200 eh, belminuten. Maar je moet wel Nee, maar je krijgt een Voor, uh, ja, toeslaggraaf. het abonnement kost 23 Voor 20 euro per maand, de eerste vier maanden. Ja, Daarna 40 euro. Precies, dat staat er dan in een hele kleine... En na twee maanden 450 euro per dag. Ja. <laughs> Alzheimer en Parkinson. Ja, dan krijgen we nu gelijk toeschouwers. Krijgen we toeschouwers? Hebben we... Is het al begonnen dan? Nee. Zijn we het skypen? wat zijn we doen? Nee, nee, nee. We zijn alleen maar toeschouwers. Hmm. Die horen het niet. Die zien het alleen maar. Hé, hey, daar heb je... Ah. Hoe heet die? Herman. Je bent Herman. Herman. Hoe is het nou? Ga je weer fijne plaatjes draaien? Ja. Ja, dat was jouw grote hit in de 70 jaren. En eh, iets met Hucklebuck. En eh, eh, I tell you one thing, I know how to. Boogie Boogie. Net zoals, wat is dat liedje van, van Buddy alweer met die hond met zijn natte neus. Oh, niet. Is net iets als Constant heeft een hobbelpaard? Mhm. Maar dan over de hond met een natte neus. shake that pain. Long distance information in the Memphis, Tennessee. Help me find a party, try to get in touch with me the moon. There's no the place to go. Someone left a message and he wrote it on the wall. van het verhaaltje, maar niet meer de precieze volgorde van de woorden. Hij, eh, hij, wordt gebeld door zijn, zijn, dochter of zo. Nee, nee, en, het is eh, juist zo dat hij... En, en hij, wil weer terug. hij, nou, praat met die operator. Ja, maar hij, zegt, verbind me nou door en ik moet die en die hebben. Want ze, had, eh. ze had gebeld, maar hij kon hem niet bereiken. Toen heeft iemand een message oh. achtergelaten. Oh ja. En dan denk je dat het over een liefde, een liefde gaat, maar dan zit het ging over zijn dochtertje. dochtertje We were pulled apart because her mom did not agree. Tore apart our happy home in, Memphis, Tennessee. Tennessee. bitch. she doesn't even pay my alimony. alimony. Van wie is dat ook weer? Dat is ook een lied. Alimony Blue. Oh ja, uh, eh, recorder dat doet er eh, een versie van. En heb je natuurlijk ook nog The Very Thing That Makes You Rich, Makes You Poor. Wat is dat? Dat is ook een lied. Niet over vrouwen. Over vrouwen gaan heel veel liedjes over, over vrouwen. Hey, jouw computer is, je uh, linkercomputer is later dan je rechtercomputer. dichtbij. Je kan nooit in Nieuw-Zeeland zijn. Deze. Ja, dat geloof ik meteen. Hij zou zelfs in een ruimteschip kunnen zitten ergens. Nou, is Herman from outer space. Die, die uh, zijn blauw. En op die, op die lijkt hij ook wel meer op een marsmannetje dan Ja. Als het maar ver weg, van gemaakt. Van die kaas? Of nee, van die, van van het kaasje. Ja, precies. Hoe heet ze nou weer? Wordt dan nou vergeten soms. Koe heet ze. Nee, nee, nee. Oh, nee, is echt een vrouw meneer. Christina Hij is echt een kaasje. Ja, ja, die heb ik gefotografeerd voor haar. Want ze was, uh, Big deal. ze was zwanger namelijk, ze kreeg kind. Dus ja. Tieten begonnen melk te geven. En toen heeft ze dat gekondigd en kaasje gemaakt. Ja, geweldig. En dat is dan kunst. Dat is zelf. Ja. Dat is, is dat, uh, is eh, dat, uh, fluxus? Leuk, leuk, maar. Nee, dit is weer geen fluxus, want dit is weer... Oh, je, ze kon het verkopen. Ja. <laughs> Op de markt. Gaan we nog Kaas van eigen tiet. Kaas van eigen tiet. Ja, zoiets, ja. Guus, kom naar huis. Want de koeien staan springen. Oké, okay, nou, uh, round midnight hebben we nu. Oké. Okay. Dus, eh... Uh, dus, uh, Memories always tell Round midnight, round midnight. Heb je die tekst even liggen? Nee. Zijn we in de eter? Ja, ja, ja. Beste luisteraars. We zijn er weer. Heb je dit, hey Guus, kondig jij dit eigenlijk aan? Oh ja, dat kondig je aan met Round Midnight, met het liedje van Bully. Nou Bully, de jongen. ja, ben dus, je eh, dan? Want ik heb die cd er niet in gestopt. Want? Die cd er, oh ja, maar, maar dit is Round Midnight. Ja, Round Midnight. Van Round Guus en vrienden. En Wouter. Ja, vanavond is Wouter. En Matthau. En Matthau. Ja, ja, ja, ja. Els die een eh, heel boek bij ons aan. Die, uh, die gaat zo zien. Ja. Nee. Nee, nee, nee, nee. niet. mooi geluid. Toch? Ja, ja, ja. Ja, volgens mij wel. Snap? Kijk, het is alles mooi als het geluid Ja, ja, ja. Er is geluid. Er is geluid. Er is geluid. La, la, la, la, la. Wat een heerlijke dag was het vandaag. Mooi weer. La, la, la. La la la la ja. La la la Een nieuwe versie van Gouden Midnight. Round midnight. Round midnight. Round Round midnight. Round midnight. Round midnight. Round midnight. Round midnight. Round midnight. Hoe Round midnight. Round midnight. Hey, ik heb een afspraak. Even kijken. En dan komt hij aan. Round midnight. Kijk, eh, zal ik hem eh, creatief hier neerzetten? Nee, ik zet hem hier op het krukje. Ik, ik zet hem creatief op het krukje. Dan kunnen we er alle twee bij. Ja. Zo. Wat ben je allemaal zoeken? Dus het ziet er ontzettend spannend uit Nou. Maar het is niet spannend. Wat zoek je dan? Een... Uh, Capo. Een vaatje. Een waardje. Een zwaait vaatje. Een zoutvaatje. Daar lijkt het wel erg op, maar dat is het niet. Geen zoutvaatje. Een vaatje, dat zou betalen met een vaatje willen. Ik ken wel... Eh, een beetje je, bottlenecks? Weet je? Ja. Zou het met de gitaar te maken hebben? Of zou het gewoon heel ergens... Met... Nee, niks met de gitaar. Niks met... Gaat helemaal niks. Nou, dan ook helemaal niks. Helemaal niks. Oh jee. Els is het niet op alfabetische volgorde. Had ik volgens mij ooit gedaan, maar ik ga het niet. Oh, jee. Een stukje. het begint wel goed, hè? Wat begint goed? Maar je hebt weer een blitzer gitaar. Nee, dit is, de. ik heb niks nieuws bij gekocht. Echt niks? Nee, ik, heb het, ik, kijk hem, ik doe het niet. Deze had je vorige keer ook bij Ja. Ja, zie je eh, maar hij klinkt nou blitzer. Wat heb je gedaan? Blitzer. Hij is gewoon nou een blitzer eh, snoertje. Een blitzer eh, snoertje? Ik heb er niet echt veel aan gedaan. Blitzere snaren misschien? Nee, ook niet eens. Ook niet? Wel, heb ik geen nieuwe snaren gezet. Weet ik niet eens meer. It begins to tell around midnight, midnight. I do pretty well after sundown, supper time, and Felix said, but I really get bad. At midnight. At midnight. Nou, prima. Memories always start around midnight, haven't got the heart to stand those memories when my heart is alive. niet met een beetje meer gevoel? <laughs> Een beetje meer gevoel. Ik heb die idee dat een beetje aframpelt. <laughs> een beetje meer... Hm? Ik ga nog even kijken of ik Nou, stel je voor dat ah. iemand zijn player net gestopt is. Dat heeft geen zin natuurlijk om dat te zeggen. Want die hoort mij nou niet. Maar dan moet je hem gewoon opnieuw aanzetten. Dat is de beste truc. Vaatje heeft het gevonden. Kijken. Kijk dan, kijk dan, kijk dan. Het vaatje. Nou, we gaan er nou even voor zitten. We hebben de tekst van Round Midnight en een vaatje. Het is een hele grote vingerhoed. Daar lijkt het het meest op. Ja, dat is inderdaad. Dat is een, eh, om een oh, ik weet te drinken. <laughs> ik weet Hij maakt een gebaar. Hij grijpt naar zijn achterzak. En dan komt en ja, daaruit... En dan produceert hij een prachtig huidflaconnetje. Ja. Met Oh jee, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. Bruine rum. Wauw. Dat is een goede. Ja, die, whisky die je laatst had was ook... die, hebben we nog hoor. Ik heb hem, nee, in de winkel gezien staan ook. Maar hij is echt wel een goede whisky hoor. Het is wel. Het is een... Uh, het is een, uh, een wonder. Een wonder op wielen. een wonder in de fles. Wow. Dat is ook lekker hè? Dit is heel ja. Dat heeft een puntje op je tong. Bruine rum. Ja. Toch heeft deze ook eh, zo'n interessant medicinaal eh, bijdingetje. bij dingetje. Medicinaal? Ja, je moet het ook strictly medicinal purposes okay. nuttigen, hè? Dus we worden nou gezond? Van de uw dokter. Ja, oké. Maar wat is het nou? Hoe slijter uw dokter? Ik vind hem op zich wel mooi. Ja. ja. Dat is iets wat vaak vergeten wordt. Ja. Het is net zoals je kan hele gezonde dingen bij de Albert Heijn krijgen, want dat zeggen ze nooit. Dat zeggen ze steeds volgens mij. Ja, maar dan zeggen ze het van producten wat en ik denk van nou... En dan, dan, dan plakken ze er nog een stickertje op. Een gezonde keuze. Maar dit lijkt me ook heerlijk met banaan, eerlijk gezegd. Ja, dan ben ik niet zo'n banaan. Met een boon? Ik eh, plotseling niet. met een boon. Ja, met een boon is ook... dat is ook met een boon. Ik heb een visioen. Een boon. Ja, die heb je ook bij, eh, bij Albert Heijn, hè? Zogenaamde boonnussen. Ja. Ja. Nou weet ik nog steeds niet wat nussen zijn, maar... krijgt dat krijg je bij de boon. Oké. Is een onderfamilie van de nussen. Oké, en dat zijn... Uh, de Franse dus Oh, dat zijn die wat rankere vogeltjes. Dus, ja. Omdat het daar wat droger is en zo. Oké. is de camera staat ook geweldig. Ja, ja. Maar die kleur van die monitor is wel een stuk beter. Ja. Oh nee, dat is Herman. ja. <laughs> dat is Herman. Is die al bezig? Ja. Maar kijk, kijken hoe die bezig is. Er is onweer en donder en bliksem. Hij moet even zijn deuren dicht doen en zijn ramen dicht doen. Dat je het weet. Is het donder en bliksem daar? Ja, bij hem ook. dus als we gewoon... Ja, precies. Eigenlijk hem ook willen we dat horen. Ja, microfoon, ja, die is dat zijn microfoon, die, eh, dat ding wat er uit de lucht... Eh, ja, ik hoop het. <laughs> of groeit het uit zijn voorhoofd? Nee, nee, nee, dat is een microfoon. Maar je ziet dat het niet zo'n heel klein plastic microfoontje is. Hij heeft wel een echte. De aan zit inmiddels. Ja hij klinkt echt leuker, vind ik hoor. Maar dat... Of je instelling op je versterker eh, iets leuker gezet. Ik denk dat het is. Ja? Want hij zweeft nu meer in de lucht, zal ik maar zeggen, in plaats van een gitaar. die doen ze soms. We staan gewoon aan. En als ze dan... Hangt er een telefoon naast je versterker. Nee, ze liggen er achterin. Serieus, is geen geintje? Nee, geen geintje. ik heb geen zakken. En daar hangt er één boven. Oké, nou dan is het hartstikke leuk. Dan weten we gewoon, <laughs> dan weten we gewoon af en toe zijn er... Mijn telefoon doet dat namelijk niet. Nee, dat doet de mijne. Die stoort op de radio. Die hoort het turnen. Mijne niet. Alleen maar als ik hem opneem en ik zou hem nu in gesprek voeren, dat werkt niet. Je kan pas een gesprek voeren als je gebeld wordt. Eh, ja, nee, maar of je dit is een pijlsignaal. Van, ja. Is die nog ergens? Waar is die? Bij mij is dat niet. Dat kun je uitzetten. Is het zo? Dat kun je uitzetten. Dat Nee, want dan doet hij het alleen maar Als, die echt nodig is. En dan, dan duurt het iets langer voordat er een verbinding tot stand komt. Maar... Dat, dat scheelt uh, eh, 2,5 milliseconden of zo. Of, uh, hoe weet heet. Wil je dat eigenlijk mijn telefoon? Ja, uh, eh, netwerkdingetjes. Uh, netwerkdingetjes. Ja, netwerkdingetjes. En ik weet niet of Dat, dat, zit onder instellingen. Ja, precies. Netwerkdingetjes. Ja, en, netwerkdingetjes onder instellingen. Ja. Het zijn hele oude telefoons en die, uh, die scrollen, dat gaat vaak. Oh, dan moet je dat ook niet doen. Dan moet je gewoon zo laten. Het hoort erbij vind het zo jammer dat mm. ik mijn eerste telefoon niet uh, bewaard heb. Het waren <laughs> zulke grote kasten. Ja, ja toch ook zo'n ding met zo'n zo'n zo'n grote accu eronder. Of jij dat nee, nee. Oh, zo echt zo'n zo'n eerste draagbare telefoon. Zo'n Die hebben wij nog ergens. Halve koffer waar je eh, ja, op het land hebben wij nog zo'n ding. Wij hebben nog zo'n draagbaar. ik weet ook niet waar die vandaan komt, maar wij hebben nog inderdaad zo'n draagbaar. Een hele zwaar. Het is echt een accu met een telefoon erop. Die telefoon is maar heel weinig eigenlijk, alleen maar zo'n horen en, een, eh, en een accu. Volgens mij had jij zo'n ding vroeger. Nee. nee. Ik heb wel een, een apparaatje waarmee je een gewone telefoon uh, mobiel kunt maken. Mobiel kunt maken, ja. Hm. Hè? Hè? Vier wielen. Ja, en, en als je dan belt, dan rinkelt die ook. <laughs> Dat is echt ah, serieus? Ja, kan zo'n bakkelieten telefoon kan ik mobiel maken. Daar heb ik een apparaat voor. Ja, ja. Weet je wat serieus, en dan kun je gewoon je telefoon zo inzetten. Nou, dat is, nee, dat, is een apparaat, dat zit aan die... Dat is een rolschaats, daar zet je die telefoon op en dan geef je hem een schop en dan wieuw, is het mobiel. Ja, dan ringelt hij niet. Pas als hij tegen de muur <laughs> ja, maar bij jou ringelt hij ook gewoon als je belt. Ja. Wow. Er is een ding met je mee. Oh, een uke Dat aan, helemaal aan, een hondenriempje. het is wel leuk als je gebeld Ja, dat is heel raar. Dan heb je zo'n zo telefoon, weet je, zet je op tafel. Er zit geen snoer aan en plotseling belt hij. Ja, dat is er. Maar ik had, eh, ik had ook al jaren geleden gewoon alleen een telefoon horen in mijn auto. Dus ik zag ook toen. Dream about a reefer, five feet long. The mighty mess, but not too strong. You get high, but it won't be for long. Cause if yeah. you now I'm the king of everything. You've gotta be high before you can swing.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 You're really sad, I have to admit you. Your good expressions that really fit you. And so I racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. For me, it's a shame. Please let me explain. My man, since you shame, means your brain. My man, since you shame, again I'll explain. It means your parents in the land. I took a dollar, dollar, even seven, language only helps. Me tell you how grand you are. I've tried to explain by just a shame. So kiss me and say you understand. A mere filthy shame, you've heard it on the phone, but let me try to explain. I'm A mere filthy shame means that your brain. Mississippi Shane is such a wonder and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say bella, bella, even say goodbye. These language only. Waren meer doodje. de Andrew And En dan nog een andere tophit van hun uit die jaren. Boogie Woogie Woogle Boy. de Andrews Sisters. En nu dan nog een andere tophit van hun uit de jaren, Boogie Woogie Boogle Boy. Happy, happy, happy boogie style, no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle, boy of company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cat went out and drafted the band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle, what of company B a doot, a doot, a doot doot a doot it rolls an eight to the bar. In boogie rhythm, you can't throw a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie woogie bugle, he was busy as a bugle. And when he plays, he makes the company jump He's a boogie woogie company Ja, the Andrew Sisters. Ja, dat was wel een hele goede groep daar. Maar veel met Bing Crosby. Herman in Nieuw-Zeeland, waar op het ogenblik ijzelen, de regen van donderhumpertje. En zelfs de zon kwam door. En had dat allemaal in 10 minuten. Hè? Waarom dan nou over zeggen? Oké, okay, daar kijken. Wat do we have? Wat we gaan spelen nu is... Uh, een van mijn favoriete... Roby. Because they know how he plays. When someone gives him a beat, he really breaks it up. When he plays Reveille, and James. He's a boogie woogie bugle part of company B. Yeah. Uh, Harry James. Now let's yeah, the Andrews Sisters. I think the number is uh, that was for the Music Makers. Uh, and, And then uh, the maakte veel uh, platen. Het andere nummer, nummer 2, die hebben we ons gespeeld. Dat Flash Bush. Flemming. Grijze lucht, een beetje regen, zonder een aangezet. En zelfs de zon kwam ervoor. door. En al, dat allemaal in 10 minuten. Hè? Wel een wonderland zou ik zo zeggen. Oké, okay, daar kijken. Wat we hebben, wat we gaan. Het duurt wel even tijd, zodat hij begint. Het, eh, ja, en van mijn hebben geloof ik. Dus even dat. Eh, Harry James. Harry James natuurlijk gevolgd bij Flatbush Flanagan. Hier hebben Harry James. I must pay. spelen... Uh, Het eerste nummer is uh, Music Makers en dan het andere nummer, het nummer 2 die hebben we ons speelt, zal zijn Flashbush Flanagan. Zo, dat heb ik juist aangezet. Kijken wat het Duurt wel even tijd. for the division uh, Music makers by Harry James, not Lord Trevor, by Flatbush Flanagan. Thank you. strong guy, and a very good one too, for that matter, is Herman in Nieuw-Zeeland. Zaterdagmorgen eh, bij jullie op een vrijdagavond. Dus, uh, nu dan helemaal iets anders. Maar daar hou ik ook wel van. En eens kijken wat het zou worden. They van the times gone by, and a very good one too, for that matter. Het is Herman in Nieuw-Zeeland. een Zaterdagmorgen. Uh, eh, bij jullie op een vrijdagavond. Dus... Uh, dit is een favoriet van alles. Ja hoor, de Eagles. Tequila surprise. En kijken wat het zal worden. Hmm, sorry, my uh, CD player is uh, plays up tomorrow. Murray. Saying it's 11 in the back. Sorry about that, well, it's, well, Elliot speeded day. Nay, nay, nay, nay, nay. för me the Eagles, Tequila Sunrise. It's another tequila sunrise Staring slowly across the sky Said goodbye Thank you. the keys unlatch, stirring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hard man, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. Every just another morning. The Eagles. You know, sunrise. Nu zijn we gekomen aan het einde, geloof ik, van het, van bijna van het programma. De, we zullen zien wat... De, eh, maar weer te slijten voor het volgende, maar ik dacht, ik uh, eh, besluit programma voor dit zaterdagmorgen, avond voor jullie, met een, een cd'tje wat is getiteld Praktijk eh, Jana. En het is een, uh, een cd'tje met alle soorten moderne Maori liedjes. En deze keer zullen we hebben gekozen track 4, dat is Poye. Poye is een heel bekende eh, liedje hier. Dat werkt populair bij Mari, maar ook bij Fatiha. Dus, eh, dan zijn we zo gekomen aan het einde. En uh, eh, The Eagles. Sunrise. What a great intervention. And I shot the be careful. So. And, uh, ja, wees niet voorkomen. Aan beroerd een beetje. Maar ja, dus het kan, we kan niet alles in hebben, maar laten we het zo hopen. Dus vanuit Nieuw-Zeeland het allerbeste. En zeg en hoi bij onze Maori vanuit Nieuw-Zeeland jullie allemaal een prettig weekend wensen op de weg zit, be, be careful. En eh, ja, wees goed voorstander natuurlijk. Dat hoort erbij, dat we eh, houdt de vrede in de wereld een beetje. Maar ja, ik ga niet alles ineens hebben, maar laten we zo hopen. Dus vanuit Nieuw-Zeeland het allerbeste. En dan eh, zeg maar en bij onze Maori. Thank you. Oké. Ik ben niet wachten tot ik tien word. en uh, Memories van welk, van welk eiland? Ja, I ah, Memories. Vul maar in. Ameland. Kan. Kan. Toch, zoiets had je ook nog. Je had ook nog zo'n liedje. Ameland, oh Ameland. Nee, Memories are made of this. Oh ja. Ja. Was het niet van, uh, hoe heet die dronken Italiaanse Amerika? Ja. Dat is een volgens Ja. ja. Memo. Ja, zoiets. Zoiets, maar ik weet het niet Maar dan anders, waarschijnlijk. Ik weet wat je bedoelt, maar ik kan het niet reproduceren. Oh. And in this world seems seem right here out of come come from it. Only you can make in the darkness bright. Only you. Nee, dat is niet goed. And you alone can thrill me like you do. I get the als het regent. Alleen als het regent. We zijn de Bible. We zijn de Bible. Why would you do this to me, pretty mom? Who's in the bottle? Who's in the bottle? je ziet van ze afstralen gewoon. Saw you over there. But what could I do? I couldn't stand and stare. I'll come and talk to you. And is it always fair to formally reintroduce? I took it on my own to come and talk to you, although you were alone. I hope I didn't intrude, observing you had shown that you were so lonely and blue. on will surely help you if you try. You must try. And if I hadn't tried, I wonder where I'd been if I'd upon her life. On faith you made me, but because I tried, together we'll always Oh, darling, together we'll always be. So, let's see En eh, dank u wel, dank u wel, dank wel. En we hebben glaasjes ook daar. Oh, en er zit ook wat in die glaasjes. Oh, oh, oh, En wat een feestelijke glaasjes. Echt Marokkaanse Zo, en er zit ook echt een Marokkaanse koude thee in. Echt Marokkaanse koude thee. Die het zelf een thee uit. Zo. Mm. Ja, die Marokkanen die <laughs> weten ook wat ze het moeten doen. Ja, hè? <laughs> Die doen het in een potje. Ja. Dit noemen ze <laughs> is Islam nou, nou waarom je inderdaad zoveel bent want moet, heb je gelijk in. Oh, en waarom er geen vrouwen binnen mogen komen. niet over die drank houden. Dan, nee. Eh, ja, een beetje. Mm-hmm. Ja, meeuwenpoep. Nee, Ik heb nog nooit meeuwenpoep Nee, ik ook niet. <laughs> ik heb geen referentie. Als, als meeuwen dit zouden poepen, zou ik meteen een meeuwenkolonie beginnen. Dat is allemaal leegzuigen. <laughs> Zakken siegel. Hey, dat is ook een slogan, hè? Dat, dat, dat, dat, dat, lekker, nee. Zakken siegel. Circus Eagle. Oh, wat was er nou met die lollies? Oh, met die lollies was... Uh, sucking relaxes. Sucking relaxes. Okay. Enjoy the little things in life. zal je het er wel naar gemaakt hebben. about just dipstick. Crunch, booba la bee boo, crunch, booba da bee boo, crunch, crunch. I don't want no lunch, all I want is potato chips. I don't get hungry, I don't want you. I'm a Really about kissing, kissing, Maybe on a baseball or a picnic, maybe on a bungee. There's a liquidy. Potato chips, ah, my mouth just drips. Crunch, crunch, and I don't want no lunch, all I want is potato chips potato chips. Why you keep eating chicken croquet when you could have a western omelette? Shabby dooby, zabi zabi zabuzi, bulabazi, kisi zabi zabuzi, shibu shibu shaliba, billa kizaki zubiwa. Solo mio, solo lo yo, solo mio you, yo, how do you do? Chip ahoy, chip ahoy, chip ahoy, people are the music boys, boy. wide. Potato chips, I'm out to chips. Potato chips, I'm out to chips. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Yeah! Crunchy, crunchy. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Just give me this oh, a lick of Oh, potato chips. Potato chips! yummy, yummy, yummy, yummy, yummy. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Nou, Herman, eh, die zond het ook nog even eh, via Nieuw-Zeeland ook nog even uit. Dit allemaal. Wat, potato chips. Ja, maar dan met een soort galmpje erbij ook nog. Knap, bedankt Herman. Ja. Dus ik heb nog gekeken of mijn galmpjes uitstonden of aanstonden. Ik had er allemaal niks aan, maar het was gewoon Herman. En dan ben je nog maar eh, zes minuten later of zo ben je dan ergens. Het dat voor het huis doek. Nou, ja, dat, eh, is, heb je nou, wel een omweg gemaakt. Ja, ja, ja. Heb je dat nooit gezien? Je kan het zelfs op je computer nachecken van waar, via waar je verbinding gaat. En dan kan soms wel eens de snelste verbinding naar je buurman via Japan gaan. Kan echt. Het is bizar, ja. Het is onbegrijpelijk, maar het kan tijdens die voetbalwedstrijden hoorde je dat sommige mensen ook langzamere verbindingen hadden. Ja, dat is leuk. Die satelliet of kabel of weet je wel. Die dat, dingen. Dan juichen ze in het ene huis eerder dan in het andere huis. Dat is op zich wel leuk, ja. En dat is inderdaad, want er zitten wel, nou, ik denk toch wel 20, 30 seconden tussen. Van digitenne en kabel zit al zoveel seconden tussen. Als je dan ook nog via satelliet eh, kijkt, dan wordt het helemaal gek. Want dan heb je hem feitelijk weer eerder als het goed is. Dus dan juich je met een satelliet het eerst, dan met je kabel en dan met je digitale. Als je ze alle drie hebt, dan kan je het langste genieten. Ja. Dat is op zich wel gunstig, want dan heb je gewoon al die doelpunten achter elkaar gewoon. En dan wordt het 9-0 voor je het weet. Met genieten en uit volle borst ook. Ja, for something completely different. Heb jij wel eens een bezem gevlogen? Ik heb het wel eens geprobeerd. En? Het is niet gelukt. Niet gelukt. Als een speer ging ik er vandoor. <laughs> Naar nou, beneden zo. <laughs> Kop in de grond. Weer een schaaf. Dus je kan hem niet en Weer een illusie minder. Ja, dus je kan niet goed sturen. Ik had toverspreuken overgenomen uit een boek uit mijn hoofd geleerd. Maar hoe had je die bezemsteel? Want bij Harry Potter is die verkeerd om. In die film, want anders gaat iedereen het doen. Ik had hem met de... Eh, met de dus in die film hebben ze het speciaal verkeerd omgedaan. Want daar hebben ze effecten. Dus daar zit die takkenbos voor. is me niet opgevallen. Nee, achteruit. Nee, die vliegen verkeerd om op die bezemsteel. Nou ja, worden, voor de worden gewoon constant voor de gek. En dat is alleen maar omdat ze bang zijn dat andere mensen gewoon achter komen wat de truc is. Net zoals die ufo's, weet je wel. Het was van de week ufo-dag. De enige organisatie die zich met ufo's bezighoudt in Nederland wist niet eens dat het Wereld ufo-dag was. Dat is raar, wat ik zeg. aan de gegaan. Ja, en hij zit met de spelen thuis. ik gedraag me zo netjes en ik wacht op je. Maar ik onthoud mij van een andere avontuur. Wacht tot je terugkomt. <laughs> oh, kom nou terug. Ik hou het niet meer uit. I hear your rolling surf calling, calling zes op vanochtend. Ja, dat is ook niet verstandig. Dat was ik ook trouwens. Zes uur ging die wekker. Maar ja, dat is wel de laatste dag. Nu heb ik vijf, vijf, vijf weken Vijf weken? Maar jij hebt al vrij genomen, Ja, en nou, ik heb vandaag één dag gewerkt. Eén dag? Nou ja, gewerkt. <laughs> nou, oké, ik heb niet gewerkt, maar ik heb wel geld verdiend. Ik je was er wel. Ik was er, ja. En toen moesten we om drie uur al bier gaan drinken. Ja. Van de hoogste baas. Ja. Om drie uur al? Ja, ja moest er al biertjes gaan. Bij ons mag het pas na vijf. Echt? Ja, het is een openbare tuin en tot vijf uur kunnen de mensen langskomen. En er komen zulke eh, rare mensen bij ons langs, die willen dan ook bier als ze dat zien voor vijf. Maar die komen, niet, die komen gewoon voor de plantjes en dingen. Maar als ze het bier zien, zijn ze meteen om. Het is gelijk alleen maar bier. Dat heeft iets met plantjes te maken, denk ik. Nee, ik denk, ik dat het voornamelijk met bier te maken heeft. Ja? Ja. En om, om, wijn beginnen ze pas om vijf uur of zes uur. Dus, daarom is die tuin ook dicht na vijf uur. Junko Partners. Oh. first time. Yes, I was mighty green. Come on, pretty mama, everything is alright. Yes, oh, yeah. <laughs> <laughs> I didn't like it the first time, but look how it grew on me. Groeide. Ik ben helemaal groen. green all over. got green all over. de schillen eten van watermeloen Echt waar? Werkt net zo goed als Viagra. Dat is wetenschap. Luisteraars, hebben jullie dit meegekregen? We hebben er doorheen gespeeld hoor. Maar Guus vertelde iets heel belangwekkends. Dus dat je als je de schil van de watermeloen opeet, niet je eh, hele schild, dat hoeft niet eens. dat werkt net zoals Viagra, maar volgens, volgens mij wil hij zien hoe het er dan uitzien. Ook helemaal groen. <laughs> en dan hij nee, lachen, eh, nee, nee. Lekker uh, sleep, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Oh, dan, komen we, dan hebben we een week lang zo'n enorme paal. Dan deur is niet meer te vertonen. Ja, de doorbloeding wordt zo ontzettend gestimuleerd. Zal ik zeggen. <laughs> Watermeloen, here I come. Dus oh, nee, de binnenkant van die watermeloen kun je gewoon uitdelen. Ja, die is ook heerlijk. Hè? Oh, dat is eten en drinken. Nou, dan eet je eerst de schil dan slurp je die rode, erotische inhoud En dan een stukje ananas Ja, zegt de voor En wat, wat, wat, wat doet ananas dan? Ja, dan smaak je lekker. Oh. Nee, je moet met alles rekening houden. Hoor. Ja, dat moet maar even wachten tot iemand... Uh, nou ja, het is na nou twaalf, maar ik zeg het gewoon maar niet. Zeg het gewoon maar niet. Nee, heb een hele verdorven geest. Handige tips zo... van Onguus. <laughs> <laughs> Krijg ik ook nog de schuld, Ik heb zo'n dirty mind. Ja? Ongelooflijk. Oh jee. Nou, nou, nou. Maar, sorry luisteraars. Ik kan de volgende Vanavond zetten. niet. Nee, met touw gaat het niet zien. Er was zo Suriname een fantastisch orkest. Vooral die kleine drummer deed geweldig zijn best. Hij drumde met veel zorg en veel kunde en vlijt. Maar op een dag, ja wat was hij zijn bongo's kwijt. Fantastisch. I don't know what to do with that my bongo's. feel so very blue without my bones. cha cha cha, having dit met Ik kan ze, zal ik, wil even, zal ik even op haar ook Nee, ga je, ik, ik ben al gestemd. Laat ze horen dan. Ik niks meer. gitaar. Je pakt weer gitaar in. Is dit tijd niet gegaan? Dat is niet. Oh, ik dacht dat ik gitaar oh, Ik dacht, dat zeg ik niet, dat ik pak ik gitaar oh, Dat kind favor I'll ask of you. One kind favor. Hey, Nou zeg. Ah, ik vind ik niet erg. Het wordt wel een beetje honky tonk gitaar. Rambling on. Two wide horses. line. Two white horses in a line. Two white horses in a line will take me to my burial ground. church bell when it tolls. Hear that church bell when it tolls. That's a sign that the poor boy's dead and gone. You can dig my grave with a silver spade. Dig my grave with a silver spade. Dig my grave the golden chain. batasan Dengan cili petis Itu makanan Anak-anak malaku Hang on to liberty. Beetje heet. Itu makana. Ja, ik ga weer eten. Anakanak malu. Mijn potje rijst al klaar. Tommy, Tommy, Nami, Kua, Pagada, Dini, Balik, Kua, Asasante, Maudua. Heb buikje en rond gegeten. Jongen, wat was dat lekker. Lekker liedje was dat. Lekker, ja. Wat heb je nou allemaal gegeten? Luikie. verloren spijtig Maar wat de nacht opbrengen mag, er komt. will just laugh as they fall. uitgesneden en je hebt een gewoon shirt aan. Ja, dat moet je wel Dan heb je onzichtbaar tepels uitgesneden. Zichtbaar dit tepels uitgesneden. Ja, dat klinkt zichtbaar, maar. reclame was ook zo dat zag ik een pagina grote reclame van een totale wildvreemde bejaarde. Die met een tekorte broek. En Let op, hè? Het was wildvreemde bejaarde. Ja, niet zo. Niet een gewone bejaarde, een wildvreemde bejaarde. Wildvreemde, wereldvreemde. Eh, alsof eh, typisch een alien die geland is op aarde en dan allemaal foute kleren aan heeft en een oud koffertje aan staat wezenloos om het heen te kijken. Er staat een van de hele... Ik ben Ziggo. Ik ben niet goed bij mijn hoofd. Ik kijk rond. Ik ben onbevangen. Sta ik in de wereld. Ik ben ook een Ik heb een IQ van één nog zien wel 2. Ik ga jullie helpen met hele ingewikkelde technieken. Jullie mobiele telefoon en internet aansluiten. En zo. Nou vergeet het maar hoor, Kan Kun je zeggen. Die kan veel beter. Die, die, had het ruimschip opzoeken. Teruggaan waar die vandaan komt. Geweldige campagne. Als je die Zingo pagina opent, staat er ook heel veel sorry. sorry? Je krijgt al uw geld terug, staat er ook. Eh, het staat alleen maar sorry. Bedankt voor uw geld, sorry. bedankt. Doe jij voorzichtig. Els, bedankt. Bedankt, lieve, mensen. Lieve mensen. Bedankt voor dit bloemen. Eh, bedankt, alle bedankt, Bedankt. voor die bloemen. Hé, daar heb je hem. Waar is de pauze op televisie? In Sigo. Sigo, bedankt Sigo voor